ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een tijdje geleden gingen ze niet zo lekker... maar het lijkt erop dat de presidenten Trump en Zelensky weer dikke maatjes zijn. Amerika gaat ervoor zorgen dat Oekraïne weer wapens krijgt, dus dat land is blij. We are thankful to President Trump for his all messages and uh, very strong uh, decisions about uh, resuming delivers for us. En er is nog iets. Amerika wil de Russen dwingen om een akkoord te sluiten... en te stoppen met vechten in Oekraïne. Gebeurt dat niet binnen 50 dagen... dan komt de VS met een handelstarief voor Rusland. In Spanje zijn drie mannen opgepakt voor de mishandeling van een man van 68. Hij werd op straat in elkaar geslagen en zei dat de daders een Noord-Afrikaans uiterlijk hadden. Daarna was het dagenlang onrustig in het stadje waar het gebeurde. Knokploegen gingen over straat op zoek naar mensen met een migratieachtergrond. Het zou nog wel eens veel verder uit de hand kunnen lopen, vertelt correspondent Edwin Winkels. Eh, er is nu een, een vrij nieuwe extreemrechtse beweging, schijnt internationaal te zijn. Die heet de, Deport Dem Now. En die heeft eh, tientallen kanalen op, eh, op Telegram. En die heeft opgeroepen op een jacht, noemen zij dat, op de migranten. Voor vandaag, morgen en overmorgen in Torre Pacheco. De politie probeert dat te voorkomen en is met veel mensen op de been in dat plaatsje in het zuiden van Spanje. De Vierdaagse is weer begonnen. Dit keer ook voor Diana. Misschien weet je het nog wel, vorig jaar was zij misschien wel de bekendste deelnemer... omdat ze niet mee mocht doen. Diana was een paar minuten te laat om zich te registreren. De balie was net gesloten. Ze ging viral met dit filmpje van de Gelderlander. Helaas de registratie om 5 gesloten. Ja, maar kon ik hem hier ophalen, was mij verteld. Door wie was dat verteld? Door die mensen daar. Door welke? Nee, 50 kilometer. Ik zou heel graag ja, bij wie kan ik even een klacht in gaan dienen? Je kunt een mail sturen naar ja, nou, Ik wil nu toch voor ons stemmen. Diana liep de tocht alsnog uit, maar zonder registratie. En ze kreeg aan het eind dus ook geen medaille. Dat gebeurt haar geen tweede keer. Ze is extra vroeg op pad gegaan om haar polsbandje op te halen, zegt ze tegen Hart van Nederland. En het weer nog, een wisselend dagje met af en toe zon... maar ook wolken en pittige buien met onweer. Vanochtend zijn die vooral in het oosten. Later trekken ze ook op andere plekken over. Het wordt vandaag een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Wederom drukte in de wegen in de regio...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 Blowing up my head, my head. Reaching for my always loving partner. I am crime, Soaking up my mind, filling up my glass. I'm gone at last, come on. Oh. down underground to a dive bar in a western town. In a western town, a dead end world with the eastern boys and western girls. In a western town, a dead end world with the eastern boys and western girls. when, why, what, how much have you got? Have you got it?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 Vorig jaar was dat 68%. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken praten vandaag over mogelijke sancties tegen Israël... zoals het tijdelijk stoppen van de samenwerking... en sancties tegen extremistische ministers in de regering Netanyahu. De kans dat de ministers het eens worden is klein. Er zijn grote verschillen van mening tussen de lidstaten. En in Nijmegen is de Vierdaagse van start gegaan. Dit jaar doen er zo'n 45.000 mensen mee aan die Vierdaagse. Het weer, af en toe zon, maar ook buien, plaatselijk met onweer.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 I ain't going to sound check. my our mics is screwed and up. His always sound best. You know what, man? I'm gonna say something. Hey, yo, L. You got something to say? Man, I thought you was about to tell him off, man.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 Fuck Marshall. Cause once I blow, I know that I'll be the man. Yeah all because I'm the new thing. my band, my band, my band, my band, my band, my band, Roxanne, Shantae, Underpants and the lead singer of my band, my salsa makes all the pretty girls want to dance my salsa.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 Goedemorgen, ik